Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Onderzoekers waarschuwen dat opgedane kennis over long-covid verloren dreigt te gaan. Het geld voor onderzoek raakt op en nieuwe financiering lijkt uit te blijven. Onderzoekers zullen hun aandacht daarom waarschijnlijk verleggen... naar ziektes waarvoor wel onderzoeksgeld beschikbaar is. Bijna een half miljoen mensen in Nederland zegt klachten te hebben door long-covid, meldt het RIVM. Er is nog geen zicht op genezing. In Frankrijk is de radicaal-rechtse politicus Jordan Bardella bekogeld met een ei. Hij was gisteren in het zuidwesten van Frankrijk zijn nieuwe boek aan het promoten... toen volgens Franse media een man van 74 kwam binnenlopen. Hij had een ei bij zich en sloeg het stuk op het hoofd van Bardella. De man is aangehouden en Bardella heeft aangifte gedaan. Hij raakte niet gewond. Bardella is de leider van het Rassemblement National. In de meeste peilingen staan ze bovenaan. Het ei was niet het eerste wat Bardella deze week over zich heen kreeg. Eerder werd hij ook al bestrooid met meel. In Almere is vannacht een explosie geweest bij een woning. Daarna brak er brand uit. Eén persoon is daarbij zwaar gewond geraakt en hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand moesten ook naastgelegen woningen worden ontruimd. De politie doet onderzoek naar de explosie binnen het huis in Almere. In het dorp Achtmaal in Brabant is een jongen van 13 overleden na een ongeluk. Hij botste gistermiddag met zijn crossmotor tegen een trekker. De jongen was zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij later overleden. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar doet de politie in Brabant nog onderzoek naar.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 Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.